Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Tweet is zeker één persoon om het leven gekomen. Zeker twintig mensen liggen in het ziekenhuis. De Britse krant The Sun spreekt over zeker zeven doden. Een busje reed met hoge snelheid in op een groep mensen op London Bridge. Volgens de politie is daarbij zeker één dode gevallen. Een ooggetuige zegt tegen een Brits radiostation dat drie mannen uit het voertuig sprongen... en met messen instaken op willekeurige voorbijgangers. Een ooggetuige die op de London Bridge was, zegt bij de BBC dat hij dit is voor Allah hoorde. Iets verderop was een steekpartij in een restaurant bij een populaire voedselmarkt. Daarbij is ook geschoten, zegt de politie. twee mannen zouden gasten hebben aangevallen met messen. Volgens een getuige werd een serveerster in haar keel gestoken en een man in zijn rug. Een uur geleden waren er harde knallen te horen in de buurt van het restaurant, zegt een verslaggever van persbureau Reuters. Iets later waren er explosies bij de London Bridge. Die zouden gecontroleerd zijn uitgevoerd door de politie. Er zijn berichten dat twee aanvallers zouden zijn doodgeschoten door de politie, maar die zijn nog niet bevestigd. De BBC heeft een foto op de site staan waarop twee dode aanvallers zijn te zien. Een aanvaller heeft busjes om zijn lichaam gebonden. Wat het precies is, is niet duidelijk. De politie is nog altijd op zoek naar drie mannen die mogelijk gewapend zijn. De Londense politie roept mensen nog steeds op om niet naar de London Bridge en naar de populaire voedselmarkt te komen. De burgemeester van de stad noemt het opzettelijke en laffe aanvallen op Londenaren. Een Kaan zegt dat hij zondagochtend zal aanschuiven bij het crisisoverleg van de Britse regering onder leiding van premier May. Minister Koenders spreekt op Twitter van hartverscheurende gebeurtenissen in Londen die vreselijke herinneringen uit het verleden doen herleven. London Bridge blijft nog de hele nacht afgesloten, zegt de politie. Het weer nog te trekken wat buien over het land. Sommige kunnen stevig zijn. Later vannacht opklaringen en het koelt af naar een graad of 12. Overdag in het oosten kans op een bui. In de rest van het land een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journal.